Amber met het NOS-journaal. De presidenten Poetin, Poroshenko, Hollande en bondskanselier Merkel... hebben opnieuw telefonisch met elkaar gesproken over de situatie in Oost-Oekraïne. Dat meldt persbureau Reuters op basis van een verklaring van het Kremlin. De vier leiders kwamen vorige week in Minsk een staakt het vuren overeen. Dat lijkt redelijk te worden nageleefd in het grootste deel van Oekraïne... maar vooral rond de stad Baltseval wordt nog hevig gevochten. De Europese politieorganisatie Europol heeft vorig jaar een record aan foute en slechte voedingsmiddelen in beslag genomen. Wereldwijd werd in 47 landen meer dan 2500 ton aan eten en drinken onderschept. Er werd onder meer 275.000 liter aan illegale dranken ontdekt. Europol waarschuwt dat de foute producten gevaarlijk kunnen zijn voor de gezondheid. Er zijn meerdere mensen opgepakt voor de voedselfraude. Internetbedrijf WeTransfer krijgt een investering van 25 miljoen dollar, zo'n 22 miljoen euro. Dat schrijft NRC Next. Met het geld kijkt het Nederlandse internetbedrijf vooral naar uitbreiding in de Verenigde Staten. WeTransfer is een digitaal platform voor het verzenden van bestanden die te groot zijn om met een e-mail mee te sturen. Op dit moment gebruiken 70 miljoen mensen per maand WeTransfer. In Niger zijn meer dan 160 mensen opgepakt die banden zouden hebben met de islamitische terreurbeweging Boko Haram. Een van de arrestanten zou betrokken zijn geweest bij een aanslag van anderhalve week geleden in het land. De Nigeriaanse terreurgroep valt sinds kort ook buurlanden aan, waaronder Niger. In het zuiden van de Amerikaanse staat West Virginia is een trein met olie ontspoord. Na het ongeluk ontstond er een enorme vlammenzee. Zeker veertien treinstellen ontploften of vlogen in brand. Eén iemand raakte licht gewond. Uit voorzorg zijn honderden mensen uit twee dorpen in de buurt geëvacueerd. Het weer in het oosten van het land vriest het licht en is een mistbank mogelijk. De bewolking neemt vanochtend toe en er kan wat lichte regen vallen. Vanmiddag vanuit het noordwesten zon. Het wordt 7 tot 9 graden. Dit was het...